Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Over precies twee weken dan vertel ik je op dit moment wat de uitslag van de verkiezing is. En het zou zomaar kunnen dat ik het dan over de VVD en NSC heb. En die partijen gaan nu aan kop in de peilingen, blijkt uit de nieuwe peilingwijzer. In die lijst staat nieuw sociaal contract op 25 tot 31 zetels. De VVD volgt met 26 tot 30. GroenLinks-PVDA staat op plekje 3. De afgelopen tijd stonden de peilingen redelijk stil... maar nu lijkt er dus toch wat geschuif te komen. Nederland kan veilig blijven als het water in de Noordzee 3 meter zou stijgen. De dijken moeten dan wel flink worden verhoogd, zegt deze waterexpert. 2, 3 meter zeespiegelstijging betekent bij de meeste dijken ook dat er 2, 3 meter bovenop die dijken moet komen. Dat is een enorme klus, want als dijken hoger worden moeten ze ook breder worden. En dat betekent dat woonwijken rond die dijken misschien wel moeten krimpen. Er was gisteravond weer een grote brand bij een flat in Dordrecht. Was al de derde keer in een week tijd. Of de branden iets met elkaar te maken hebben is nog niet duidelijk. Acht woningen zijn na de fik goed doorgelucht, maar de bewoners kunnen nog niet terug naar huis. En PSV heeft in de Champions League gewonnen van de Franse club Lens. Het was nog even spannend voor de Eindhovenaren. Ze stonden namelijk onderaan in de pool. Maar gelukkig werd er al snel gescoord. Bakayoko heeft hem, we weten wat hij kan. En dat is een goede voorzet! Oh! Luc de Jong, 1-0 voor PSV. Zo! Na die kopbal van de Jong waren er nog kansen over en weer. Maar het bleef 1-0. Door de winst staat PSV nu tweede in de pool. En het weer nog veel grijs en in het oosten en zuidoosten wat regen.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 De komst van Frans Timmermans als lijsttrekker van PvdA GroenLinks... lijkt nog geen groot effect te hebben in de peilingen. Bij een stijging van de Noordzee van 3 meter kan Nederland waarschijnlijk veilig blijven, blijkt uit onderzoek. Wel is er dan veel meer dijkversterking nodig. Tijdens een veiling in New York is een werk van Picasso voor een recordbedrag verkocht. Het schilderij Vrouw met horloge uit 1932 bracht 139 miljoen euro op. Daarmee is het de duurste kunstwerk dat dit jaar tot nu toe is geveild.